Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er is nog steeds geen akkoord op de klimaattop in Brazilië. In de laatste bijeenkomst waar de deal officieel gesloten zou worden... heeft Colombia bezwaar gemaakt. Dat land zegt dat het geen deal kan sluiten... als er in de tekst niets staat over steenkool, olie en gas. De uitstoot van die fossiele brandstoffen... is de voornaamste veroorzaker van klimaatverandering. Ook de EU lag om die reden eerder dwars... maar legde zich neer bij een zwakkere deal. De vergadering is stilgelegd om er alsnog uit te komen. Alle 200 aanwezige landen moeten het met elkaar eens worden. In de Franse stad Marseille hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht... om de 20-jarige Mehdi Kassassi te herdenken. Hij werd vorige week op klaarlichte dag doodgeschoten vanaf een scooter. Volgens de politie waarschijnlijk door drugscriminelen. Een broer van Kessassi is een prominente activist... en strijdt al jaren tegen het aanhoudende drugsgeweld in Marseille... en bendes die jongeren inzetten voor liquidaties. De moord heeft in Frankrijk tot grote verontwaardiging geleid. De daders zijn nog niet opgepakt. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen gepleegd op Gaza. Daarbij zijn zeker 20 doden gevallen. Israël claimt dat een gewapende terrorist de afgesproken gele lijn overschreed. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël op 10 oktober... worden nog regelmatig gevechten en bombardementen op Gaza gemeld. Afgelopen woensdag werden nog 25 Palestijnen gedood. De hoeveelheid afval op straat in Amsterdam blijft problematisch, meldt AT5. Ondanks de aanstelling van tientallen toezichthouders en hogere boetes. Behalve de toenemende drukte in de stad... zouden ook interne problemen bij de stadsreiniging Amsterdam een oorzaak zijn. Het weer. De bewolking neemt vanavond toe. En in het westen is vannacht kans op natte sneeuw. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen vanuit het westen regen. En later kans op wat sneeuw in het noordoosten. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Roses are meant to be red, and violets to be blue. Thank of me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 Il ne vaut plus rien Si tu es loin de moi Tout l'amour du monde Ne me fait rien Alors tout ne change pas C'est un nouveau voyage Le destin de hasard peut arriver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 about you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 Gaza. the 歌。 seduce me. I am not this desperate, not this crazy.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 love, just believe it. tomorrow never comes. I said night. I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night